Levi van Eck met het NOS-journaal. De regering van Venezuela stopte onderhandelingen met de oppositie... omdat een vertrouweling van president Maduro is uitgeleverd aan de VS. De Amerikanen verdenken de Colombiaanse zakenman onder meer van corruptie... diefstal van overheidsgeld en witwassen. Hij werd gisteren op verzoek van de VS door Kaapverdië uitgeleverd. Vandaag zou er onderhandeld worden over de politieke crisis in Venezuela... Die ontstond toen zowel Maduro als oppositieleider Guaido zichzelf in 2019 uitriepen tot president. Guaido wordt onder meer erkend door de VS en de EU. De politie heeft gisteravond in Eindhoven tientallen supporters van PSV en PEC Zwolle opgepakt. Volgens de politie zochten ze de confrontatie met elkaar... en toen agenten ingrepen keerden ze zich tegen de politie. In totaal werden 38 mensen opgepakt. De groep arrestanten werd met een lijnbus naar het politiebureau gebracht. De passagiers die in de bus zaten moesten uitstappen en de volgende bus pakken. In het buitengebied van het dorpje Halle in de Achterhoek... zijn gisteravond twee vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden. Omdat het bleek te gaan om een zeer gevoelige explosieve stof... werd de omgeving afgezet. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het materiaal er met een, met een robot uitgehaald... Volgens de politie wordt de stof die erin zat gebruikt door criminelen. De naam van de man die wordt verdacht van de moord op de Britse parlementariër David Ames is Ali Harbi Ali, melden Britse media. Volgens Sky News was de 25-jarige Brit van Somalische afkomst niet bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij is overgebracht naar een politiebureau in Londen, waar hij voorlopig op basis van de antiterrorisme-wetgeving blijft vastzitten. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt en de temperatuur ligt rond de 8 graden.